door de kapotte sluis bij Eefde. En dat kost tonnen per dag. Omelo en ProRail hebben daarom een oud laden- en losplaats heropend, zodat er elke dag een trein kan rijden van en naar Rotterdam. Het weer zwaar bewolkt en af en toe regen of motregen. Later meer regen vanuit het westen bij een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. A1 Apeldoorn richting Amsterdam, 2 kilometer tussen Barneveld en met Hoevelaken. A4 Den Haag Amsterdam tussen Leidsendam en Zoeterwoude Rijndijk, 3 kilometer. Andere kant op eh, richting Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk, 5 kilometer. Op de A27 Almere richting Utrecht staat 2 kilometer file tussen Hilversum en Beeldhoven. En op de A28 Zwolle richting Amersfoort bij Amersfoort 6 kilometer. De N236 Weesp Hilversum is nog steeds dicht na een ongeluk tussen de A9 en Driemond.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 I will not be commanded. I will not be controlled. And I will not let my future go on without the help of my soul. control And I will not let my future go on Without the help of my soul future go on without the help of my soul?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 Het is een nieuw onderzoek, want een eerder onderzoek van politie en justitie werd in september afgesloten. Besloten werd toen om de organisatie niet te vervolgen omdat het noodweer tijdens het muziekfestival werd beschouwd als overmacht. Maar na een recente klacht van een slachtoffer is een nieuw onderzoek geopend. Bij het drama op Pukkelpop kwamen vijf mensen om het leven. In Wageningen is een man gearresteerd die gisteren een vrachtpakketje afleverde bij een gebouw van de universiteit. Het gebouw werd ontruimd en de EOD werd ingeschakeld. Na onderzoek bleek dat het pakket geen explosieven bevatte. Volgens het online blad Resource van de Universiteit Wageningen is de dader een 35-jarige gefrustreerde langstudeerder. Hij is het niet eens met maatregelen die het hem onmogelijk zouden maken om af te studeren. Volgens Resource had de man eerder al dreigtweets verstuurd. In het centrum van de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn naar nu blijkt niet één, maar drie flats ingestort. Zeker vier mensen raakten gewond. Het is nog onduidelijk of er doden zijn gevallen. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. De gebouwen stortten in nadat er een sterke gaslucht was geroken en een explosie was gehoord. Autoriteiten houden er rekening mee dat een constructiefout de oorzaak was. Flats stonden in de buurt van het historische Stadstheater en een Museum voor Beeldende Kunst. Deze gebouwen zouden geen schade hebben opgelopen. Bij de vrouwen gaat de finale van de Australian Open tussen Maria Sharapova en Victoria Azarenka. De Russische Sharapova won van Kvitkova en de Witte